Kees Groot met het NOS-journaal. Het winterweer in het noorden is nog niet voorbij. Verwacht wordt dat het vanavond en vannacht opnieuw glad wordt door ijzel, ook in het midden van het land. In het noorden blijven morgen scholen de eerste uren dicht. Er rijden minder treinen en de busdiensten bekijken of ze morgen weer kunnen uitrijden. Ziekenhuizen in Leeuwarden en Groningen hadden vandaag de handen vol aan mensen die waren uitgegleden en daarbij iets gebroken hadden. In Afghanistan is één Amerikaanse militair omgekomen en zijn er twee gewond geraakt. Speciale troepen voerden een antiterreuroperatie uit tegen de Taliban in de zuidelijke provincie Helmand. De Taliban hebben daar veel terreinwinst geboekt. De militairen zijn beschoten met zwaar geschut en lichte wapens. Een traumahelikopter die onderweg was om hulp te bieden is mogelijk ook neergeschoten. Een brandweerman uit Ede krijgt 60.000 euro schadevergoeding omdat zijn vrouw is overleden aan asbestkanker. Ze kwam vaak in de kazerne waar op grote schaal met asbest werd gewerkt. Zij werd ziek, haar man niet. Volgens de advocaat van de brandweerman werden tientallen mensen in de kazerne aan asbest blootgesteld. In 2015 is er een record aantal windmolens gebouwd in Nederland, 153. In totaal zijn er nu zo'n 2200 windmolens. De nieuwe molens leveren veel meer vermogen. In totaal wordt er nu voor 2,4 miljoen Nederlandse huishoudens windenergie geproduceerd. Schoenenketens Manfield, Dolcis, ProSport en Invito zijn door de rechter failliet verklaard. De bewindvoerders hadden het faillissement vanmorgen al aangevraagd. De winkels van de verschillende schoenenketens blijven voorlopig wel open. Achter de schermen wordt gewerkt aan een doorstart. Het weer. Vanavond trekt een nieuw neerslaggebied het land in. In het zuiden valt regen, maar in het midden en noorden is het ijzel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur vannacht min 6 graden in Groningen tot plus 5 in Zeeland. Morgenochtend trekt de neerslag weg. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avondspits, vooral rond Amsterdam. Dat heeft daar te maken met nogal wat ongelukken. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 5 kilometer. Ook vanwege de problemen eerder vanavond met de spitsstrook op de A7. Daardoor nog drukte op de A8 voor Knappend Zaandam. De A10 Noord tussen Zeeburg en Oud-Zuid, 8 kilometer. En de A10 Zuid en de A10 West tussen Knoppen Nieuwe Meer en Westpoort 7 kilometer file. Op de A9 is een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar. En daarom bij het Badhoevedorp 12 kilometer file.